Eerst het NOS nieuws van 12 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. In heel Nederland zijn na de overwinning van Oranje volksfeesten losgebarsten. Nederland plaatste zich vanavond voor het eerst in 32 jaar voor de finale van het WK voetbal. Er werd met 3-2 van Uruguay gewonnen. Het mobiele telefoonverkeer bereikte na het laatste fluitsignaal recordhoogte. Via het netwerk van T-Mobile werden 800.000 sms-berichten verstuurd en 900.000 telefoontjes gepleegd. Overal werden vreugdevuren ontstoken en reden toeterende auto's. In de grote steden stroomden de pleinen vol. Vanuit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht wordt gemeld dat de feesten steeds uitbundiger worden en de massa's steeds groter. In het Laakkwartier in Den Haag is de ME ingezet om de orde te herstellen. Er is daar met stenen en vuurwerk naar de politie gegooid. Nederland kwam tegen Uruguay na 18 minuten op voorsprong door een afstandsschot van Giovanni van Bronckhorst. Forlan maakte kort voor rust met een afstandsschot gelijk. In de 70ste minuut schoot Wesley Snijder de 2-1 binnen. En drie minuten later kopte Arjen Robben Nederland naar 3-1. In extra tijd werd het toch nog spannend toen Maxi Pereira Uruguay terugbracht tot 3-2. De finale is zondag tegen Duitsland of Spanje. Die wedstrijd wordt morgenavond gespeeld. Bondscoach Van Marwijk kan dan waarschijnlijk beginnen met zijn beste basiself. 11 Enige twijfel is er over keeper Maarten Stekelenburg... die voor de wedstrijd last had van zijn heup. Demi de Zeeuw viel in de rust geblesseerd uit na een trap in zijn gezicht. Hij is naar een ziekenhuis in Kaapstad gebracht voor onderzoek. Mogelijk heeft hij een gebroken kaak. Koningin Elizabeth heeft in New York de algemene vergadering van de VN toegesproken. Ze sprak over wereldvrede en riep alle landen erop zo hard mogelijk samen te werken om problemen als terrorisme en klimaatverandering aan te pakken. De Britse koningin sprak de VN één keer eerder toe in 1957.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 De beste spelers die ons landje kent, ons grootste talent. Wij zijn er weer bij en dat is oranje helden zijn we nummer 1. De baas over de velden, dat zie je toch meteen. Met Robben op de vleugels en Van Persie in de punt.